Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat mag de A4 doortrekken van Delft naar Schiedam. Milieuorganisaties en omwonenden hadden bezwaar aangetekend uit angst voor geluidsoverlast en schade aan de natuur. Maar de Raad van State heeft die bezwaren afgewezen. Daarmee lijkt er een eind te komen aan een halve eeuw getouwtrek over de verlenging van de A4. De snelweg tussen Delft en Schiedam moet in 2015 klaar zijn. Het lijkt erop dat Marianne Goosens uit Stramprooi nog leeft. De vrouw van 48 werd ruim twee weken geleden als vermist opgegeven in Zuid-Spanje. Drie wandelaars hebben nu in de bergen bij Nerga een vrouw gevonden die bekneld zat en op haar lijkt. Een speciaal reddingsteam heeft haar bevrijd. In het ziekenhuis zal worden vastgesteld of het inderdaad Marianne Goosens is. Australië heeft het exportverbod voor vee naar Indonesië ingetrokken. Het verbod werd ingesteld nadat bekend was geworden dat de dieren in Indonesische slachthuizen werden mishandeld. Maar Australische veeboeren kwamen door het exportverbod in de problemen. De regering laat de export nu hervatten naar slachthuizen die zich houden aan de richtlijnen voor dierenwelzijn. De Waddenvereniging wil dat een speedbootrace tussen Tessel en Den Helder wordt verboden. Bij de driedaagse race begin augustus worden snelheden gehaald tot 200 km per uur. De Waddenvereniging stapt naar de rechter omdat de race schadelijk zou zijn voor de natuur. Op de Veluwe wordt ook geen Formule 1 race gehouden, zegt de vereniging. Zakenman Jaap Blokker is overleden. Samen met zijn broer maakte hij de winkelketen Blokker groot. Het is nu een imperium met bijna 3000 winkels in 11 landen. Jaap Blokker begon op 12-jarige leeftijd als liftboy in een Amsterdamse vestiging van het familiebedrijf. In 1967 werd hij adjunct-directeur van het hele bedrijf en later bestuursvoorzitter. Jaap Blokker is 69 jaar geworden. Het weer, af en toe zon, maar ook buien met in het oosten kans op onweer. Het is 20 tot 23 graden.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 Snake head. I've got too much pride Being independent to have you by my side But my heart said all of you will see Just only for someone and only for me yeah. c'est quoi ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.